Aan het onderzoek deden 35 van de 47 Noord-Hollandse burgemeesters mee. Enkele van hen zijn fysiek bedreigd en hebben wel eens beveiliging gehad. Anderen werden bedreigd via sociale media of e-mail. Lang niet alle burgemeesters deden aangifte na de bedreigingen... of niet telkens opnieuw na een nieuw geval. Het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Het kabinet trekt extra geld uit voor defensie. Hoeveel precies wordt in het voorjaar duidelijk. Maar het is al duidelijk dat het kabinet meer jachtvliegtuigen wil... en dat er ook weer Nederlandse tanks komen. De investeringen vloeien voort uit afspraken die zijn gemaakt op de NAVO-top in juli. Toen is besproken dat regeringen voor het einde van het jaar bepalen... hoeveel extra ze aan defensie gaan uitgeven en hoe ze dat gaan besteden. Op de klimaattop in Polen, in Katowice, is op nog zoveel punten oneenigheid dat het de vraag is of dit daadwerkelijk de laatste dag is, zoals de bedoeling is. Mogelijk lopen de gesprekken door tot in het weekeinde. Er ligt een concept slottekst, maar daarin staan nog allerlei passages waarover de deelnemende landen het niet eens zijn. Het Poolse voorzitterschap van de conferentie organiseert nu gesprekken met individuele landen om in kaart te brengen wat de belangrijkste struikelblokken zijn. En Zaanstad wil op alle bruggen in de gemeente een noodknop aanbrengen, dat heeft burgemeester Hamming gezegd. Aanleiding is een ongeluk met de Prins Bernhardbrug die op afstand wordt bediend. Twee oudere voetgangers raakten gewond toen die plotseling openging. Als blijkt dat een noodknop de veiligheid vergroot, krijgen alle bruggen er een. Het weer, het blijft droog en het is een graad of twee. Morgen is er ook af en toe zon. De temperatuur ligt dan net iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is al bijzonder druk in de regio. Zo gebeurde er een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag een uurtje geleden ongeveer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Die blijven ook nog wel even dicht. En dat levert een file op vanaf Schiphol van 14 kilometer. De vertraging is ruim een uur. En ook het verkeer op de A44 is daardoor vastgelopen. Verder file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Hilversum. 7 kilometer daar en een kwartier vertraging. Op de A9 ook maar diemen tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit AMC zes 6 kilometer en een kwartier oponthoud.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 I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? it will only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind.